Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel verpleegkundigen hebben last van seksueel wangedrag. Ze krijgen vieze opmerkingen naar hun hoofd, worden betast door patiënten... of krijgen de vraag of ze ook daar beneden willen wassen. Vorig jaar maakte een derde van de vrouwelijke mbo-verpleegkundigen zoiets mee. Volgens de vakbond moeten patiënten beter worden voorgelicht over wat wel en niet mag. Bijvoorbeeld met de folder of als je binnenkomt op met, met uh, posten dat je gewoon heel goed ziet wat wel en niet eh, acceptabel is. En dat patiënten ingelicht worden, voorgelicht worden welk gedrag in een instelling wel niet eh, geaccepteerd wordt politie in Den Haag heeft twee mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Afgelopen nacht werd er in een straat meerdere keren geschoten. Geparkeerde auto's zijn beschadigd of hebben een lekke band, maar er is niemand gewond geraakt. Waarom er werd geschoten is niet duidelijk. Nog eens 4 miljoen inwoners van Shanghai mogen eindelijk hun huis uit. Sinds eind maart gold er een superstrenge lockdown vanwege de oplopende coronabesmettingen. Er was veel kritiek op omdat mensen ook niet naar buiten mochten voor een rondje supermarkt of apotheek. Goed nieuws voor fans van FC Emmen die de promotie van hun club naar de eredivisie in stijl willen vieren. De supportersvereniging heeft samen met een lokale bierbrouwer een eigen biertje gemaakt. Hop Emmen Hop heet het. En het zit natuurlijk in een flesje met een rood-wit etiket. De maker vertelt hoe het smaakt. Hij is vrij zacht in de mond en eh, qua afdronk zit er echt een, pittige bite aan. Een beetje net als het seizoen van FC Emmen? Eh, ja, een beetje <laughs> langzame start. Wel, wel een lekkere start. En eh, ja, daarna een pittige, pittige afdronk. Een deel van de opbrengst gaat naar de jeugdopleiding van FCM. Het weer, het is zonnig, lenteweer vandaag, 16 graden in het noorden, 19 in het zuiden. komende dagen gaat de temperatuur wat naar beneden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons... en al met al viel het behoorlijk mee qua bijzonderheden. Wat nog wel opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp is namelijk een ongeluk gebeurd en daar is één rijstrook dicht. Houd daar nu rekening met 10 minuten verdraging vanaf knooppunt De Hoek.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 Vanavond ga ik even naar Boembo. Gooi alles van me af en giet ervoor. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven, want vanavond Ik had mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky.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 when the why. Got a feeling higher than high. hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love I've had enough of shy So let's go out and show them what we have inside use holding back desire.